Volgens justitie zijn de uitgevoerde producten dual-use goederen. Dat zijn goederen die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Het zijn vaak chemicaliën. De uitvoer van die dual-use goederen is vanwege veiligheidseisen en internationale afspraken aan voorwaarden gebonden. De naam universiteit zal beter worden beschermd. Staatssecretaris Van Bijsterveld wil ervoor zorgen dat niet elke instelling zich universiteit kan noemen. Ze wil ook regelen dat alle titels en bachelor- en mastergraden worden beschermd. Nu kan iedereen bijvoorbeeld bachelor of arts achter zijn naam zetten. Dat leidt tot onduidelijkheid bij studenten en werkgevers en tot oneerlijke concurrentie en zelfs diplomafraude. Havenarbeiders kregen een half miljard euro om hun pensioenen aan te vullen. Dat is het resultaat van jarenlang actievoeren en onderhandelen. Het geld komt van de stichting Optas, de voormalige eigenaar van het Havenpensioenfonds. Die stichting verdiende 1,3 miljard euro met de verkoop van het pensioenfonds aan Egon. Volgende week besluiten de havenarbeiders of ze genoegen nemen met de 500 miljoen die de stichting Optas nu biedt. Minister Heersballin vindt dat mensen die een gevangenisstraf uitzitten geen pornofilms mogen kijken. Dit weekend meldde Peter R. de Vries dat een tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar in een tbs-kliniek naar porno kijkt. De Tweede Kamer was daar verontwaardigd over. Heersballin zei dat de veroordeelde tijdelijk in de kliniek zat, maar dan gelden nog steeds de regels van de gevangenis, zei hij. In de Gelderse plaats Nederasselt is een ooievaarsnest vernield. De paal met daarop het nest van twee ooievaars die op het punt stonden om te gaan broeden is omgezaagd.